Raymond Seré met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers van de aanslagen in Brussel is opgelopen tot 35. De minister van Volksgezondheid in België heeft bekendgemaakt... dat de afgelopen dagen vier patiënten zijn overleden in het ziekenhuis. Gisteren werd bekend dat de meeste slachtoffers zijn geïdentificeerd. Volgens de VRT wordt nog gewacht op verder DNA-onderzoek... voor de identificatie van drie lichamen. Onder de doden zijn 16 Belgen. De andere slachtoffers komen uit Nederland... de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Door het stormachtige weer zijn verschillende paasevenementen afgelast. Zo gaat op Paleis Soesdijk het jaarlijkse paasfestijn niet door... en ook een aantal paasmarkten in het land gaan niet door vanwege de harde wind. Een deel van de veerdiensten naar Vlieland is uit de vaart genomen... en op Schiphol hebben sommige vluchten vertraging door de harde wind. Een Japans meisje van 15 jaar dat in 2014 werd ontvoerd... heeft na twee jaar weten te ontsnappen. Het meisje was voor het laatst gezien toen ze voor het ouderlijk huis stond te praten met een man. Nadat ze was verdwenen werd in de brievenbus nog een briefje gevonden... waarop in haar handschrift zoek niet naar me stond. Nu blijkt dat ze al die tijd in Japan gevangen is gehouden. Haar ontvoerder hield haar nauwlettend in de gaten en sloot haar op. Gisteren vergat hij de deur te sluiten toen hij wegging. Het meisje glipte naar buiten en waarschuwde de politie. De ontvoerder is inmiddels gearresteerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry vindt de uitspraken die soms worden gedaan tijdens de verkiezingscampagne beschamend voor de VS. Hij noemde geen namen, maar impliciet wees hij naar de republikeinse kandidaat Donald Trump, die regelmatig hard uithaalt naar moslims. In de hele wereld krijgt Kerry vragen over wat er aan de hand is in zijn land, vertelde hij in een televisieinterview. De heftige retoriek tijdens de campagne is slecht voor het beeld dat de internationale wereld van de Verenigde Staten heeft, denkt Kerry. En dan het weer langs de kust stormachtig. Daar kunnen vanmiddag zware tot zeer zware windstoten van 90 tot 110 km per uur voorkomen. Het is wisselvallig, Te vallen buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 12 graden, morgen opnieuw wisselvallig.